Vijf uur. Door Negens met het NOS-journaal. De vroegere advocaat van president Trump, Michael Cohen... gaat voor een commissie van het Huis van Afgevaardigde getuigen tegen de president. De hoorzitting volgende maand wordt gezien als een aanval van de democraten op Trump... waarbij belangenverstrengeling en banden met Rusland speerpunten vormen. In december werd Cohen veroordeeld tot drie jaar cel... wegens het overtreden van regels voor de campagnefinanciering. Trump noemde hem eerder een leugenaar... en zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de getuigenis. De bemanningsleden van de Franse straaljager die eerder deze week van de radar verdween zijn dood. Dat heeft de Franse minister van Defensie gezegd. De Mirage was woensdag bezig met een laagvliegoefening. Het toestel crashte en zo'n 150 militairen hebben de afgelopen dagen meegeholpen met het zoeken naar de twee slachtoffers. Door de sneeuw en mist duurde tot gisteravond voordat die konden worden geborgen. In Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De schietpartij was even na 11 uur in de omgeving van de Kaspeldreef. In een verzorgingshuis in Duitsland is oud-nazi-kampbewaker Jakif Pali overleden. Hij was bewaker in het SS-werkkamp Travniki. Na de oorlog leefde Pali tientallen jaren onopvallend in New York... voordat hij werd ontmaskerd. De Amerikaanse rechter bepaalde in 2005 dat hij het land uit moest... maar pas afgelopen zomer vloog hij terug naar Duitsland. Jakiv Pali was 95 jaar. Een van de initiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring... zal zondag niet voorgaan in de Grote Kerk in Gorkum. Het gaat om dominee Maarten Klaassen uit Arnhemuiden. Meer dan 200 mensen hebben een petitie ondertekend... waarin zijn komst een belediging wordt genoemd voor de LGBTI-gemeenschap. Daarop heeft de kerk Klaassen afgezegd en een vervanger geregeld. Het weer bewolkt en regenachtig. Minima vannacht 4 graden aan zee, rond het vriespunt in Limburg.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 I've been made it. I'm World's greatest. And I'm that little bit of hope, yeah. Oh, when my back's against the wall, I can feel I'm the world's greatest. I saw the light and that star up in the I'm a condo, even a pot of gold at the end of the rainbow.